Nieuws van 11 uur. Freddy van Tijn met het NL dat het treinverkeer rond Tilburg weer langzaam op gang begint te komen, maar er zijn nog steeds problemen. Reizigers in de regio Tilburg kunnen alleen terecht in de trein die rijdt tussen Roosendaal en Zwolle. Die stopt dan wel op elk station tussen Breda en Den Bosch. Het treinverkeer rond Tilburg lag stil sinds vrijdag een passagierstrein op een goederentrein was gebotst. Uit een van de wagons lekte korte tijd een giftige stof. De oorzaak van het treinongeluk is nog niet bekend. In een studentencomplex in Leiden heeft vanochtend vroeg brand gewoed. Niemand raakte gewond. Zeven studenten die rook hadden ingeademd zijn ter plekke behandeld. Een deel van het complex aan de Pelikaanhof, er wonen 500 studenten, werd ontruimd. De brand was ontstaan in een van de kamers. Tien kamers zijn door rook en roetschade onbewoonbaar geworden. Voor de bewoners wordt opvang geregeld. Rond half zeven konden de andere studenten weer naar huis. In de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur worden vandaag herdenkingen gehouden. Het is precies een jaar geleden dat vlucht MH370 van de radar verdween. Tot op de dag van vandaag is het toestel van Malaysia Airlines met alle 239 inzittenden spoorloos. In Velsen zijn twee voor West-Europa zeldzame mossoorten gevonden. Dat meldt het radioprogramma Vroege Vogels. Het zijn de soorten kalkpurpersteeltje en schaduwdubbeltandmos. Ze werden gevonden bij het industrieterrein van Tata Steel in Velsen. De deskundige die de ontdekking deed zegt dat de mossoorten waarschijnlijk opduiken door de klimaatverandering. Supermarkten in Venezuela gaan met vingerafdrukscanners voorkomen dat mensen gaan hamsteren. In Venezuela zijn grote tekorten aan onder meer voedsel, medicijnen en schoonmaakmiddelen. En met de scanners kan worden gecontroleerd of mensen niet meer kopen dan is toegestaan. Het weer, het wordt behoorlijk zonnig en de temperatuur loopt op van 11 graden op de Wadden tot 16 in het binnenland. Tegen de avond neemt de bewolking toe en dan kan er een bui vallen. Dit was het NOS.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 Maar in ieder geval ook eh, een hele warme, eh, mooie Groener stem. Want Groener, zo heten de mensen die dit repertoire te gehoor brengen. we hebben net al Kenny G gedraaid als, als, als saxofonist. we hebben nog niet genoten van het Hammond-orgel. En dat kan je eigenlijk daar kan je eigenlijk nauwelijks omheen als je Jimmy Smith draait. Want dat is wel zo'n fenomeen op het, eh, op het Hammond-orgel. En eh, omdat het zonnetje schijnt heb ik gekozen voor The Sunny Side of the Streets. Jimmy Smith. van Jimmy Smith. The Sunny Side of the Street. Stella die liep ook eh, in het zonnetje vanmorgen. Maar vannacht was ze alleen te zien bij Starlight. Stella bij Starlight, dus Miles Davis. Eh, ook nog maar eens wat draaien van mijn eigen zoon Sven. Dit is zijn eh, persoonlijke vertolking van het mooie nummer George on My Mind. Sven Duif, tegenwoordig treedt hij op onder de naam Sven Davis. En dat is omdat hij eigenlijk eh, een grote wens heeft om internationaal te gaan. Sven Davis met George on My Mind. Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps that Georgia on my mind, on my mind. I said, Georgia. Oh, Georgia. A song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pine. other arms reach out to me other eyes smile tenderly still in peaceful dreams I see keeps that Georgia on my mind. Oh, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia. In the wee small hours of the morning.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 In the wee small hours of the morning, while the whole is fast asleep. You lie awake and think about the boy and never ever think of counting sheep. When your lonely heart has learned its lesson you'd be his if only he would call in the wee small hours of the morning. That's the time you miss him. that's the time you miss him most of all. That's the time you miss him most. Piet Noordijk, Louis van Dijk en Burton, die hoorde u. Don't Get Around Much Anymore wordt wel op een hele speciale manier gezongen door Shelby Lynn. Een Amerikaanse vocaliste die ook eh, heel mooie nummers van Dusty Springfield onder andere op een album heeft gezet. Don't Get Around Much Anymore. We gaan ervan genieten. het klinkt naast jazzy ook een beetje countryachtig. Miss the Saturday dance Heard they crowded the floor I couldn't bear it without you Don't get around much anymore I thought I'd visit the club Got as far as the door They'd have asked me about don't get around much anymore. Darling, I guess my mind's more at ease, but nevertheless, I stir up memories, been invited on dates. I might have gone, but what for? I'll without you. Don't get a Albie Don't Get Around Much Anymore. Ja, luisteraars, ik eh, speel het normaal nooit op zondag... tenzij Dizzy Gillespie daarom vraagt. Samen met Manos eh, Hadridakis, nou, wat een moeilijke naam. Never on a Sunday. Mr. Dizzy Gillespie, Never on a Sunday. Dat geldt niet voor Erik Timmermans, Never on a Sunday. Want die is eh, altijd actief als het om eh, concerten in de krocht gaat. Erik, goedemiddag. Goedemiddag, lekkere muziek man, godverdee. <laughs> ja, Dizzy Gillespie. Ik denk, nou, die kies ja. ik speciaal voor jou uit. Maar vanmiddag... Ja, eh, ja, ja nee, dat, dat, dat het James Last wordt, dat, dat ik. Niet was, dat hoorde ik, <laughs> Nee, maar ik heb ook zo enorm genoten van het concert met jou met eh, Frits Landersbergen. Eh, ja, Ja, fantastisch. Wat een fenomeen is dat, zeg. Enorm. Anders beleggen, ja, ja, dat is, het dat is, ja natuurlijk. Het, oh, dat weet iedereen ook wel, maar het is wel leuk om het weer eens vissen te zien. Kijk, dat is een beetje het probleem. Iedereen die in Nederland telefoon gaat spelen heeft wel een enorm probleem, want er is namelijk Frieslandsberg. <laughs> en eh, dan heb je die heeft gewoon heel lang niets. Ja, dat klinkt heel lullig, maar dat is wel zo. Dus echt ja. uniek, En hij weet het ook wel een beetje leuk te brengen. Eh, niet iedereen is er altijd even van gediend. Ik vind dat superleuk dat hij dan wel een beetje een, eh, een, een, sfeer weet te creëren, waardoor mensen ook nog eens een beetje beginnen te lachen. Dat daar ook altijd van. Maar wat geweldig voor jou om daarmee te kunnen werken. Met Fritz Ja, nou. Oh, ja. nou ja, kijk, dat, dat klinkt misschien... Eh, ja, zeker. Ik, ik werk nu al 30 jaar met die jongen. Ja. En het blijft een feest, altijd. Kijk, dat soort muzikanten is natuurlijk gewoon top, weet je. Dat, dit dat alles klopt. Ja. Eh, muzikaal gezien. En, en, en eh, ja, beter, eh, veel beter dan dit is er gewoon niet. Dat, in, in Nederland althans. Bij het uitland wil ik niet, niet over spreken. Maar in, het, is, het, is ook, ja, het is een leuke man om mee te werken. Al 30 jaar. Het is veel nooit. En dat geldt ook in bijzonder voor de, voor de man die achter de toetsen zat. De man waar jij met bijvoorbeeld de kerstdagen ook altijd muziek maakte. Ja, zeker. we kennen elkaar ook al, al, ja, God, je kon beleefd dat je over dat soort aantallen gaat spreken. ik, ik, ken hem ook al 30 jaar. Ja. En eh, ik, heb toch, ik, ben met hem, ik ken hem eigenlijk uit de tijd dat ik met, eh, in het combo van Tineke Schouten zat. Dat is eind jaren 80 geweest. Ja, ja. daar was hij de orkestleider. En eigenlijk hebben we elkaar nooit meer losgelaten. Ja, soms zien we elkaar wat vaker dan, dan, in bepaalde jaren zien we elkaar wat minder. Omdat we dan bepaalde projecten doen waar we druk mee bezig zijn. Maar eh, de laatste jaren ben ik heel actief met Jean-Louis. Maar we hebben eigenlijk elkaar in die 30 jaar nooit echt losgelaten. Jean-Louis van Dam heet hij, hè? is Jaloui van Dam. Hij is er vanmiddag ook. Die, jongen die, eh, dit is een alleskunner. Het, het leuke is dat ik eh, inderdaad met hem de kerstdiner doe bij de Bokkendorens. Maar ik speel ook met hem in, eh, in, een, in, een discoband waarin we gewoon jaren 70, jaren 80 disco classics spelen. je kunt hem vragen om André Vrolijk te begeleiden op accordeon. hij, heeft, hij, is de kleinzoon van, van Koen van Oorschouw. Dus hij heeft ook echt een hele brede achter de beroemde ja. uh, vroeger bij Toon Hermans. En het is een jongen met een hele brede achtergrond. Ja, maar ook de wil dus om van alles te, eh, te spelen. Hè? Want er zijn natuurlijk ook muzikanten die... Ja, ja, ja. Er zijn ja, Tineke Schouten, dat zegt, dat zegt wel iets natuurlijk. Als je daar natuurlijk eh, je ervaring eh, mee opdoet. Uh, maar dan jazzmuziek. Ja, nou ja, waarom niet? Kijk, ik bedoel, het is toch eh, onzin om te denken dat, als je jazzmuzikant bent, dat je alleen maar jazz loopt spelen. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat, is wel een beetje bij voor een hoop mensen geld dat. Ja. En daar bedoel ik helemaal niks negatiefs over. Ik bedoel, ja, dat geeft allemaal niet. Maar uh, en ik vinden wat dat altijd erg op We vinden alles eigenlijk wel leuk. We, zelfs eh, de laatste baas van Nick Harder. als je dat iets zegt, dat is een Amsterdamse volkszanger. Die heeft een ode gebracht aan, aan Willy Alberti. Ja. Nou, het is gewoon, kijk, het is een cliché van hier in Tokio, maar het is wel waar. Er zijn twee soorten muziek goede en slechte. En het maakt helemaal niet zoveel uit wat voor stijl je nou speelt, weet je wel. Ik vind het gewoon ook leuk om... Eh, om, om dat dus zit jean erg op en ik erg op één lijn. Ja. we echt eigenlijk alles wel leuk vinden. En, en eh, vanmiddag is hij er ook. Ja, en vanmiddag in de krocht een hele beroemde bassist ook. Ja, wereldberoemd. De wereldberoemde Nijlander, ja. Nee, <laughs> maar uh, Erik, uh, Deborah G. Carter. Dat, dat, eh, ik heb net al even iets van haar gedraaid. Ik ga zo, nadat ik met jou gesproken heb, nog wat van haar draaien. Wat kunnen de mensen vanmiddag allemaal verwachten? Ja, een hele goede zangeres. Ja. Het is een, tante geboren in Hawaii, uh, opgegroeid in Amerika, woont hier al een tijdje hoor in Nederland. Het is eh, een, een, een, een, vrouw met een hele natuurlijke swing, met een hele natuurlijke manier van zingen. Ja, als je wat laten horen hebt, dan is dat ook kunnen horen. Eh, het is ook nog eens een buitengewoon lief mens, dat hebben we ook altijd meegenomen. Maar het is iemand die heeft de zaakjes voor elkaar, ik bedoel, heeft repertoire, dat heeft ze allemaal voorbereid. dingen die we kennen het spelen bij het hoofd, die we niet aan het hoofd kennen, daar heeft ze prachtige bentjes van, die zo ook lezen. Ja. Het is een echte pro, maar ze heeft met name, ik vind haar gek, ik heb eh, wel vaker met haar gespeeld. Ze heeft een hele natuurlijke manier van zingen. Ja. En het is, het is een, een, een, een, ja, wat die Amerikanen vaak hebben, weet je wel. Ze zijn opgegroeid met die muziek. En dat hoor je toch echt wel. En dat, eh, ja, dat wordt gewoon feest vanmiddag. En wat ze kunnen verwachten is gewoon, gewoon het, het, het, het, haar repertoire. Ze zal wat eigen stukken meenemen. Ze zal wat eh, liedjes zingen uit het American Ja. Maar het is gewoon een hele toegankelijke manier wat ze zingt. Dus ze zingt geen, geen muziek of je denkt van eh, waar zit de één? Helemaal niet. Het is allemaal erg, erg toegankelijk. En ook haar eigen stukken. En dat is, ja, ik, ik kijk er steeds naar uit vanavond vanmiddag. Ja, jij speelt bas, Jean-Louis Jean op, op toetsen, ja. Deborah zang en wie is de drummer? Frits Lambertbergen, de man die eh, vorige maand kon wonder op Fiberfoon. <laughs> <laughs> nu, want hij, hij is eigenlijk slagwerker. Ja, ja dat, had ik begrepen. Ja, hij is eigenlijk drummer. En eh, nou ja, hij is er vaker bij. En eh, ja, ook, ook, ook, op drums is hij waanzinnig. Hij, staat, daar, daar, is hij eigenlijk voor, eigenlijk opgeleid. Hij is een conservatorium, uh, moet je ook een bijinstrument nemen. Ja. Nou, daar heeft hij toen op zijn 18e vibrafoon van gemaakt in plaats van jaren wilde hij vibrafoon gaan studeren. Ja, en dat is gruwelijk uit de klauw gelopen. <laughs> maar maar eh, eigenlijk is hij slagwerker. Dus eh, hij doet nu... Eh, en hij is ook, misschien weet je dat ook wel, maar hij is... je kent de Amerikaanse jazzpianist Monty Alexander natuurlijk wel. Ja. als die in Europa speelt, dan de, de laatste vijf, zes jaar denk ik, is Frits zijn drummer. En een hoop mensen zeggen altijd van ja, eh, het is een goede drum, maar ik hoor hem liever op de microfoon. Ik denk, joh, houd toch op man. Nou, als je, als je door Monty Alexander gevraagd wordt om te drummen, dan kan je drummen hoor. <laughs> Dat wel. <laughs> Ik die, kan de hele wereld krijgen. Ja. Nee, het eh, eh, een feest om, met die jongen te spelen. Het enige wat hem maakt is wel het verschil natuurlijk. Dat, hij is een hele goede drummer, maar daar zijn het in Nederland natuurlijk wel meer van. Meer hele goede drums in Nederland. Ja. Uh, op, op staat hij gewoon op eenzame hoogte. Mhm. Eh, eh, eh, wat, wat, wat zijn nou jouw favoriete muzikanten? Ja, ik heb natuurlijk je, eigen kornuiten, dat, dat spreekt voor zich. Maar als je nou bijvoorbeeld zou mogen kiezen om, met een bepaalde drummer te spelen, behalve Frits Landersbergen. Dat vind ik erg moeilijk. Er zijn er een aantal waar ik heel nou, erg... Niet, Charles <laughs> Oh, nou ja, <laughs> dat is niet zo raar. Nee, nee, nee hoor, graag. Nee, nee, maar, maar, maar, voor de concerten speel ik op jazzgebied heel graag met jongens als eh, Hans van Oosterhout, ja. Joost van Schaik. Ja. Eh, Hans van Oosterhout, die, die heb ik eh, volgens mij net gedraaid met, met uh, Toet Summertime. Uh, ja, dat bij, bij Toets gezeten. Ja, hij komt, hij komt eh, ik speel veel met Hans. Eh, niet in Zandvoort, want hij, je jongen woont echt, echt ver weg. Ja. Maar eh, en hij is ook behoorlijk... Maar dat, dat ja, die heeft hij nog meer op Dus je hebt ook een aantal jonge jongens tegen Gijs Dijkhuizen... die mm -hmm. erg prettig gaan mee te spelen. wat ik erg belangrijk vind, is behalve dat ze goed spelen dat het een beetje aardige mensen zijn. Dat vind ik heel stom, want je hebt dat wel mee te maken. Nou, voor mij alles. Ik, ja. Dat, ik, ja, ik kom op een leeftijd dat ik dat, ik dat steeds belangrijker ga vinden. Kijk, ik bedoel, dat, dat, dat, dat hoe ermee geloof ik allemaal wel. Het moet gewoon lekker gespeeld worden. De mensen moeten wel goed zijn, maar ze moeten ook wel een beetje... Uh, ja, eh, eh, dat, dat, dat, dat, heeft Friesland ook. Kijk, ja, je, had ook een... een er werd ook over gesproken in de zaal. En, en na afloop hoorde ik dat ook. Dat die man ook zo'n leuke manier van presenteren heeft. Zeker. En hij, hij heeft een... Uh, ja, dat is absoluut waar. En, je, je, moet met elkaar door één deur kunnen, weet je wel. Je, je, je hebt, eh, en wat je bij Frits ook hebt, en dat, dat tekent, vind ik, de goede muzikant. Je komt ook wel eens in situaties terecht dat het allemaal niet zo goed gaat. Ja. Dan is eh, eh, ja, de zangeres voelt zich niet goed, die is zagrijnig. Of, of, of de barkeeper is een klootzak, weet je wel. <laughs> wat, of, de, de zaaleigenaar is, is een man die niet aanstaat. staat. Je hebt allemaal als dingen dat een beetje tegen zit. Dan heb je een bepaalde... Sommige muzikanten gaan dan tegen de krip, weet je wel. Die, die gooien kont tegen de krip en die worden zelf ook vervelend. Dat zal je bij, de jongens van Fries nooit meemaken. Die blijven positief. Die zeggen gewoon, nou, de ene keer zit het mee, de andere keer zit het tegen. Ja. Dat soort muzikanten zijn goud waard. Dat, je gewoon, eh, ook als het even tegen zit, dat, dat, dat gewoon, gewoon eh, ja, niks mee te maken. De volgende keer beter, we gaan gewoon lekker spelen. Ja. Nou, vanmiddag wordt het vast ook een hele succesvolle middag. Ja. Eh, zijn er nog veel kaarten beschikbaar? Nou, de voorverkoop gaat goed, moet ik zeggen. Er zijn nog, mensen kunnen zo komen hoor. Want ik denk, ik, ik vrees niet dat het uitgevoerd Het is natuurlijk mooi weer. Dus ook mensen zullen wel richting Zandvoort opkomen. Het is niet echt mooi, genoeg, mooi genoeg om, eh, om je zorgen te maken. <laughs> dat hebben we ook wel eens. Want ja. het, is, staat ook best wel aardig, een eh, fris windje. Maar eh, ja. ik zou zeggen, maak even lekker die wandeling. Kom naar de krocht, of kom naar de krocht en ga naar afloop van vanaf strand. Want dan heb je een hele leuke zondag. Ja, precies. Half drie gaat het beginnen. En wat, wat, wat volgende maand in april, wat, komt er dan? volgende maand vind ik echt heel bijzonder. Elk concert is te gek. Ik bedoel, ik ben al, al, eh, eh, maar volgende maand vind ik echt heel leuk. Want dan hebben we namelijk eh, de, de hele... Ja, echt, die is, is al een monument binnen Nederland. En als er straks de geschiedenisboeken gaan geschreven worden over Nederland dan staat die man er absoluut niet met een eigen hoofdstuk. Dat is Ak van Rooyen. Trompetist. Hij man is inmiddels 85. Het is niet te geloven. En hij speelt nog als een god, jongen. ik heb hem laatst ook weer gehoord dat ik denk, maar hoe, wat, wat een zegen dat je op die leeftijd nog, nog zo goed kan blijven. Want je weet dat als je 85 bent, en is het voor een hoop mensen wel gedaan. Ja. En hoeft niet eens uit te blazen na afloop. <laughs> Nee, precies. Nee. nee, maar die man is, is echt nog van een ongekend niveau. Hij is 85 jaar. Eh, statistisch gezien uh, <laughs> is misschien wel de laatste. laatste daar ga ik niet vanuit uit. Hij is, hey, maar, maar dat, dat ga je ook weer doen met je vaste begeleiders? Nee, dat worden andere mensen. Want hij, hij, eh, ik speel wel zelf was, dat wel. Maar hij komt dan met Juraj Stanik. Dat is een, eh, een, jongen uit, uit eh, ja, fantastische pianist uit, uit Den Haag. Ja. En op drums zit dan Joost van Schaik. Die is al vaker geweest. Ja. Die noemde ik trouwens net ook als een van mijn favoriete slagwerkers. Ja. En dat wordt wel een concert waar ik hier even mag gaan studeren. Want hij doet <laughs> geen makkelijke... Nee, maar het is leuk. Het is superleuk. Dus ja. ook daar kijk ik al naar uit. En dat gaat, ze sturen jou de arrangementen op en dan ga je gewoon thuis lekker... Nou, als het nodig is principe eh, vraag ik wel een beetje wat hij gaat spelen. Eh, die mensen hebben niet zo'n zo, zo, zo, zo'n vaste, vaste repertoire hoor. Die hebben, die, gewoon, maar, maar, eh, hij zal wel een paar favoriete stukken hebben. Ja. dat zullen dan net een paar stukken zijn die ik al een, paar jaar niet gespeeld heb. Dat kan natuurlijk. En dan vind ik het wel leuk om het een klein beetje voor te breiden, Niet in zijn arrangement. Maar dan, dan, dan doe ik het bijvoorbeeld van, nou, nee, hij zal stukken spelen van, van DC Gillespie. Maar misschien wel een stuk wat je net eh, draaide. Nou, dan vind ik het leuk om dat even te bekijken. Hij doet het natuurlijk dan weer voorkomen op zijn eigen manier. Maar dat is ook weer, weer, ook weer mijn ervaring dat ik daar wel weer mee in kan meegaan. Dat vind ik ook helemaal leuk. Hè, dat het op die manier gaat. En wat ook alvast bijzonder is, het is voor mij de maand op, zeg ik ook, waar ik maar toch bezig ben. Ja. Ehm, daar komt Maxi Jonata. Ja. Dat is een, een Italiaan. En eh, Frits had weer nog gespeeld op het festival in uh, Lausanne uit mijn hoofd. En die belde me gelijk op. Hij zegt, joh, ik heb hier straks een verlies, die moet jij boeken. <laughs> <laughs> Nou ja, als, als, als meester Frits kan zeggen, dan doen we dat. Hè? Ja. Fantastisch. Frits Landersbergen, uh, Landersbergen vanmiddag luisteraars. Erik Timmermans op bas. Uh, drums, eh, dus Frits Landersbergen moet ik zeggen. Want hij gaat, niet, gaat hij ook nog vibrafoon spelen vanmiddag? Weet je niet? Dat hoop ik niet, nee. <laughs> nee, gewoon nee, dat was mooi. Nee, hij alleen Jean-Louis van Dam, die gaat de toetsen beroeren. Nou, dat staat allemaal garant voor een heerlijke, heerlijke muzikale middag. Dat is wel leuk om te vertellen. Jean-Louis is zoals je weet een alleskunstenaar. Je hebt ook gezien dat hij ook een keyboardje meeneemt. En wat alles al heel erg leuk is, is dat, eh, dat is eigenlijk een beetje zo'n running gag geworden. Dat als een van de eerste solos doet, dan moest hij altijd met die vibrafoon geluid. Ja. En dan uh, met, met, een beetje mazzel vliegen er ook gelijk uh, drie, drie zijn kant op. <laughs> Erik, ik ga wat draaien ehm, van, van natuurlijk Deborah G. Carter vanmiddag in de krocht in Zandvoort. Ik heb het nummer klaarstaan 1 Misbehaven. En volgens mij doet Frits Landsberger er ook op, eh, op mee. Dat zou heel goed kunnen. Ja. We gaan ervan genieten. Ik dank jou vriendelijk voor eh, eh, het commentaar eventjes. En we wensen je heel veel succes vanmiddag.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 Mm, I know for certain one I love. I'm sure it's flooding you that I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving my love for you. like Jack Horner, who's in the corner, but don't go nowhere. So what do I care? All your kisses, I'm waiting for. You've got to believe me, cause I don't stay out late, I don't care to go. I'm home about it, me and my radio, and misbehaving, saving my love for you. saving my life for you. Nou, u heeft al lang gehoord dat, dat eh, dit Deborah G. Carter niet was. Het is heel raar, want het staat wel op de, op de titel. Ze doet misschien ook mee op het album. Eh, en dat, is, eh, dat heeft even het misverstand veroorzaakt. Maar u heeft haar te goed, want ik ga haar nu alsnog voor, voor u draaien. Can Buy Me Love, een Beatle nummer. daar heeft ze kennelijk een aantal stukken van opgenomen. Deborah G. Carter vanmiddag in de krocht in Zandvoort vanaf half drie. Geniet ervan, luisteraars. Hier komt Can't Buy Me love. You ought to know I'll give you all I got to give if you say Right. Dat was natuurlijk eh, Count Basie met zijn orkest. Ik kijk op mijn klokje, luisteraars. Het klokje van gehoorzaamheid zeg ik altijd. En dat betekent dat ik weer afscheid moet nemen van u. Sorry, ik heb een zuurtje in mijn mond. Vandaar dat ik eh, misschien een beetje slissend praat nu. Maar dat is niet de bedoeling. Ik wens u een hele fijne zondag. Ga vanmiddag lekker luisteren in de krocht vanaf half drie. Deborah G. Carter. Ik zeg het nog maar een keer. En eh, wij gaan eruit met een nummer van George Benson. Just One of Those Things. Nou, het is eh, een van die dingen... Als het zonnetje schijnt in Zandvoort, dan ziet alles er veel vrolijker uit. U kunt vanmiddag een lekkere strandwandeling maken. Maar Erik Timmermans merkte terecht net op... het is toch een beetje te koud nog om op het strand te zitten. Dus eh, ga lekker van de muziek eh, genieten in de krocht vanmiddag. Just one of those things. Ik neem afscheid van u. Dank u voor het luisteren. Mijn naam is Cheryl Duif en tot de volgende keer bij CFM Jazz.